Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Landbouworganisatie LTO heeft nog zorgen over de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet. De organisatie is positief over de uitkoopregeling. Maar voor boeren die door willen blijft de onzekerheid groot... omdat zij volgens LTO met meer beperkingen te maken krijgen. Staalbedrijf Tata verwacht veel van staalproductie met waterstof. Daardoor wordt de uitstoot van stikstofoxide verder naar beneden gebracht, zegt het bedrijf. En bouwend Nederland is opgelucht en zegt dat na 3,5 jaar de focus nu echt ligt op het terugbrengen van de stikstofuitstoot. De VS verbiedt de import van telefoons en andere apparatuur van het Chinese merk Huawei. Dat heeft, het, heeft de Amerikaanse toezichthouder bekendgemaakt. Washington is bang voor spionage en spreekt van een onaanvaardbaar risico voor de nationale veiligheid. Ook voor apparatuur van vier andere Chinese telecombedrijven is een importverbod ingesteld. Het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door... wordt verbreed naar de hele publieke omroep. Dat heeft de NPO bekendgemaakt. Sinds de berichten rond het tv-programma zijn bij een speciaal meldpunt... meerdere meldingen binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag... binnen de hele publieke omroep. Wie het onderzoek gaat leiden is nog niet bekend. De uitkomst wordt binnen een half jaar verwacht. Een supermarktmedewerker die dinsdag in de Amerikaanse staat Virginia zes collega's doodschoot had een briefje achtergelaten op zijn telefoon. Daarin staat dat zijn collega's bij Walmart hem belachelijk maakten. Hij opende het vuur in de kantine van de supermarkt tijdens een pauze... en daarna schoot hij zichzelf dood. Volgens de politie was het pistool dat hij gebruikte legaal gekocht... en had de man geen strafblad. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder geregeld zon. Vanmiddag meer bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 9. Morgen bewolkt en regenachtig en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.